Gert Kluk met het NOS-journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Cazeneuve, roept op tot uiterste waakzaamheid. Na spoedberaad vanochtend met president Hollande zei hij dat de regering nog eens honderden manschappen inzet... om de dreiging van moslimterreur het hoofd te bieden. Enkele duizenden politieagenten en veiligheidstroepen zijn de afgelopen dagen al ingezet. Ze opereren vooral in Parijs omgeving, waar de afgelopen dagen bij terreuracties 20 doden vielen. De eerste slachtoffers vielen woensdag bij het satirische weekblad Charlie Hebdo... Een dag later werd op straat een agent doodgeschoten... en gisteren werden bij een gijzeling in een Joodse supermarkt vier bezoekers vermoord. De drie terroristen die de aanslagen pleegden... zijn in een vuurgevecht met speciale eenheden gedood. Bij de verovering van de Nigeriaanse stad Baga heeft Boko Haram mogelijk 2000 mensen vermoord, meldt Amnesty International. De terroristen vielen Baga op 3 januari binnen en richtten een bloedbad aan, vooral onder vrouwen en kinderen die niet op tijd konden vluchten. En mogelijk is de slachting nog steeds gaande. De stad met 10.000 inwoners zou ook deels in brand zijn gestoken. Het Nigeriaanse leger is naar eigen zeggen offensief gestart om Baga op de islamitische extremisten te heroveren. De veranderingen in de zorg hebben geleid tot een overvloed aan meldpunten voor vragen en klachten. De overheid heeft loketten, maar ook politieke partijen en belangorganisaties. Klachten en vragen behandelen ze allemaal op een eigen manier. Deskundigen zeggen dat het grote aanbod verwarrend werkt. Een automobilist heeft gisteren in Zomeren een groep van acht meisjes aangereden. Drie meisjes raakten gewond. De chauffeur is na het ongeluk doorgereden. De auto reed de groep van achteraan. Een wijkagent schreef op Twitter dat de meisjes naast elkaar reden en dat ze hun fietsverlichting aan hadden. De Indonesische marine heeft delen van de staart van de gecrashte vlucht van Air Asia uit de Javazee gehaald. De zwarte dozen zijn nog niet gevonden. Bij dit type toestel zitten de vluchtrecorders meestal in de staart. Dit deel van het toestel werd woensdag gelokaliseerd en gisteren werden signalen opgevangen die waarschijnlijk van de zwarte dozen zijn. Het weer onstuimig langs de noordkust gaat het mogelijk stormen.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 Een hele goede middag en welkom bij CFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag met terug naar 1988 en John Farnham en The Age of Reason. Ja, even na twee uur, drie uur lang Zandvoort op zaterdag bij CFM. De zon schijnt niet vandaag, maar we zitten wel weer eh, in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, er is iets eh, niet goed aan dit plaatje. nee. Dit plaatje in die zin van, dus, we, zitten wel weer in de studio aan de Tolweg 10A. Maar het zonnetje schijnt niet. Stormachtig weer. Nou, het wordt, sterker nog, het wordt ook een stormachtig weerbericht om half drie hoor. Want er, komt nog, er, er, is al net wat voorbij gekomen aan regen, maar... De wind eh, zal ook niet eh, afnemen. Dus om half drie hebben we uiteraard het weerbericht, een stormachtig weerbericht. Half vier hebben we natuurlijk eh, standaard de evenementenagenda. En dan zou je zeggen in januari, we doen het even rustig aan in ja, Zandvoort. lijkt nou, mij. Weinig dus. Er zijn weer genoeg evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Half vijf hebben we een dier in de herhaling. We hebben hem ongeveer een jaar geleden ook al in de uitzending gehad. Maar hij zit nu al bijna twee jaar in het asiel... en het wordt hoog tijd dat Spike, want daar hebben we het over, ook een thuis gaat vinden. Dat allemaal om half vijf. Het gedicht van de week, waar kan het anders over gaan dan over deze grijze, grauwe winter? Dus daar word je ook niet vrolijk van. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Om eh, ongeveer tien over half drie gaan we schakelen met Joop van Es. Nee, niet voor het voetbal, want eh, SV Zandvoort voetbalt wel vanmiddag. Maar die hebben een oefenwedstrijd tegen Monnikendam... en die begint om kwart voor drie. Maar Joop van Nes is voor ons aanwezig in de Korverhal... want daar is vandaag het eh, schoolbasketbaltoernooi aan de gang. En wist je het al, eh, Rob? De Beatles komen naar Zandvoort. Echt waar? Jazeker, de Beatles komen naar Zandvoort. En die daar alles over weet, dat is Ruud Jansen. En die gaan we om kwart over drie eens bellen. Want het is toch geweldig dat je de Beatles naar Zandvoort kan halen. Dus kwart over drie gaan we bellen met Ruud Jansen... want die weet er alles van wanneer en waar de Beatles in Zandvoort gaan optreden. Dus ik zou zeggen, eh, het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog eh, sport kort. En ik zou zeggen, eh, genoeg reden om ook de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10A... het Mediapark in Zandvoort. En ik zou zeggen, geniet van de muziek. Zo is het, heel veel lekkere muziek. Ook vanmiddag tussen 2 en 5 bij ZFM. En hier is Carol Emeralds. de single van Carol Emerald. Je hoorde A Night Like This. Het jubileumjaar van CFM, 25 jaar. En zo klonk het vroeger. 107, nou, meer erover binnenkort op de radio.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM de de 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder en ook deze staat daarin. Door de stramme eten samen met onder meer Lorde en dat was eh, Meltdown. Het is 17 over 2, nogmaals goedemiddag en welkom bij Salford op zaterdag. En eh, CFM, het team van CFM is zeer geschokt van het eh, nieuws wat gisteren tot ons kwam, Albert-Jan. Ja, Zandvoort was eh, eigenlijk heel erg diep geschokt... door het plotselinge overlijden van Carl Simons. Fractievoorzitter Carl Simons, 75 jaar oud... van Ouderenpartij Zandvoort is plotseling overleden. Simons voelde zich de laatste tijd onwel... en kreeg in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 januari 2015 een hersenbloeding... waarna hij is opgenomen in het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk. Al daar is hij op donderdag 8 januari rond 1 uur overleden. Het nieuws is in Zandvoort hard aangekomen en ook bij de fractie die de laatste tijd toch al door strubbelingen geplaagd werd. Dit hadden we natuurlijk niet kunnen voorzien, vertelt fractiegenoot Bob de Vries. Simons was zo'n 11 jaar bij de oudere partij betrokken. De laatste acht jaar fungeerde hij als fractievoorzitter. Mooi wapenfeit is dat de partij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de grootste in Zandvoort werd. In totaal heeft oudere partij Zandvoort vijf raadszetels... plus één wethouder in het college Lisbeth Schalik Vrijling. Onlangs werd eh, hun eigen wethouder Hans Cohen door de gemeenteraad gedwongen op te stappen. In principe heeft Cohen het eerste recht om zijn raadzetel te claimen, weet De Vries. Maar of hij dat zal doen is de vraag. Sinds zijn aftreden hebben we geen contact meer met hem. We hebben overleg met burgemeester Nick Meijer, aldus De Vries. We gaan beraden hoe we nu verder moeten. We hebben tijd nodig om het verlies van Carl Simons...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 like De single van eh, Celine Dion en Barbara Streisand, die draaiden we op verzoek bij CFM. Je hoorde Tell Him. Gerard, hij was speciaal voor jou. Het is eh, vier minuten voor half drie geworden, zo dadelijk het eh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst Zandvoorts nieuws in het kort. Een grote ravage bij een tankstation aan de boulevard Bernard in Zandvoort vanmorgen vroeg. Een automobilist raakte daar de macht over de stuur kwijt en knalde in volle vaart tegen de pomp. Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond de klok van kwart over vier. Na de crash zou de bestuurder er vandoor zijn gegaan... en korte tijd later alsnog door de politie zijn aangehouden. De man is uiteraard ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tanken bij Tink, tankstation aan de boulevard Benaar zit er voorlopig dus niet in. Dat kan pas weer als de tankinstallatie is gerepareerd. Eh, kijkt u voor de zekerheid even voor de foto op de CFM-app... want dan kan u zien dat u er momenteel niet kunt tanken. Nee, daar lijkt het niet op. Gaan we naar vrijdag. Een vermiste kitesurfer heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal hulpdiensten... vrijdagochtend door naar het Zandvoortse strand werden gedirigeerd. Een bewoner van een flatgebouw langs de boulevard Bernard... had een kitesurfer in de problemen gezien. Volgens de melder zou de kitesurfer zijn vlieger hebben laten schieten... en zou alleen nog maar met zijn boord in zee drijven voorbij de tweede bank. De reddingsboten van Zandvoort en Muiden namen rond de klok van kwart over elf gistermorgen deel aan de zoektocht, net als reddingsbrigade en de politie. Ook het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM station Zandvoort nam op het strand deel aan de actie. Uiteindelijk heeft de reddingsbrigade een kitesurfer aangesproken op het strand... die voldeed aan het signalement. Na overleg tussen de kustwachtcentrum en de meldkamer werd de actie beëindigd en konden de Annie Paulussen en het KHV Retour Botenhuis. Wat ook eh, eh, afgelopen vrijdag gebeurde, een zeehondje van is van het strand gehaald. Vrijdag is net na 1 uur door de Zandvoortse reddingsbrigade een zeehondje van het strand gehaald dat gevonden was. Het beestje is waarschijnlijk door de storm zijn moeder kwijtgeraakt. Dat gebeurde tijdens een storm regelmatig. Dit winterseizoen zijn waarschijnlijk door de tot nu toe zachte winter... al een groot aantal zeehonden geboren... en dus is de kans groot dat een zeehondenjong aanspoelt op het ook erg groot. Het jong heeft een goede opvang gekregen. Tot zover Zandvoorts nieuws in het kort. Dankjewel Albert-Jan. Is zo dadelijk gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou, je merkt het al, het stormt behoorlijk eh, buiten. En of dat zo de komende dagen en vandaag nog blijft... horen zo dadelijk na deze single uit de jaren 80 van Madonna. Hier is de Material Girl. toen nog eh, jonge Madonna uit de jaren 80. Je hoorde de Material Girl. Het is 1 minuut over half 3. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. En blijft het zo stormachtig, Albert-Jan? Onze enige echte Zandvoortse weerman die vorige week de gast was... die had het al voorspeld en heeft inderdaad weer gelijk gekregen. Je hebt het over Alex van Oren. Nou en of. Want tot, ook tot ver in de komende week waait het krachtig tot hard in de polder... en regelmatig stormachtig aan zee. Gisteren had er bijvoorbeeld IJmuiden kortstondig een echte storm windkracht 9. En er kwamen zware windstoten voor tussen de 86 en 96 km per uur. De temperatuur bleef in de nacht erg hoog... maar later vandaag gaat de temperatuur naar beneden... naar ongeveer een graad of 7. Dat gebeurt na de passage van een koufront... die vanmiddag over de regio trekt met buiige regen. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig tot hard in de polder... en stormachtig tot storm aan zee, windkracht 6 tot 9. En er komen zware windstoten voor. Na frontpassage draait de wind naar het westen tot noordwesten... en neemt heel langzaam af, wat af naar krachtig en tot stormachtig windkracht 6 tot 8. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... en komt er tot een enkele bui. De wind waait uit het westen en is krachtig tot stormachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het komt ook tot buien. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is krachtig tot stormachtig van kracht... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 6 en 8. In de avond en nacht naar maandag is het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. De stevige wind draait naar zuidwest en de temperatuur daalt naar een graad 5 à 6. Maandag krijgen we alweer te maken met een eh, volgende stormdepressie... en overheerst weer de bewolking en in de loop van de middag gaat het regenen. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard in de polder... en stormachtig tot storm aan zee, windkracht 6 tot 9. En de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Eh, hoe houdt deze maand zich eigenlijk ten opzichte van het verleden? Tot en met 8 januari bedraagt de gemiddelde januari-temperatuur 4,5 graad... en dat is 1,4 graad boven normaal tot dezelfde datum. De verwachting is dat deze januari op KNMI meetpunt Schiphol... zo'n 1,9 graad te warm zal verlopen... en zal eindigen op plaats 11 eh, van de 65 maanden sinds 1951. Aldus Rico Schreuder. Ja, het is een eh, stormachtig eh, weerbericht. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf, Albertjan. Nee. Wil je weer eh, blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. Of download de CFM-app. got to shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Hundred, hundred, hundred, hundred headlights making me blind.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 trap. Run away Is een heerlijke gouden ouwe, hè, deze. Jullie I Love Your Smile, de single van Janice. Jawel. Eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met... Eh, nee, geen verbinding? <laughs> Oké, okay, dan doen we even wat anders. Dan gaat iets mis. Zo, dadelijk uh, contact met uh, eh, Jan van hebben het over het uh, schoolbasketbaltoernooi. Maar eerst even een ander nieuwtje. Goed nieuws voor Alan Berg. Luctor et emergo, vrij vertaald, ik worstel en kom boven... zou zomaar van toepassing kunnen zijn op Alan Berg... Daags voor oudjaar brandde zijn boulevardkar volledig uit. Maar eh, sinds afgelopen zondag 4 januari staat hij weer op zijn plaats op de boulevard Bernard. Ik heb nog een kar waarmee ik in Haarlem en op het circuit een standplaats heb. Die heb ik nu noodgedwongen op de boulevard ingezet. Het is alleen een veel kleinere kar waarmee ik niet de dingen kan doen... die ik in de afgebrande kar wel mogelijk waren. Ik moet dus kiezen en dat heeft ertoe geleid dat ik de snacks en patat... uit het assortiment heb moeten halen, aldus Arlan. Gelukkig bleef, eh, bleek hij goed verzekerd te zijn en ik heb al 13 jaar lang een uitgebreide verzekering. Ook kosten, derving en eventueel een huurkar zijn mee verzekerd. Als ik namelijk een nieuwe kar moet laten bouwen... praten we zomaar over een periode van 12 maanden. En er zullen toch zaken gedaan moeten worden, al dus Berg. Geluk bij een ongeluk is dan eh, de ochtend na de brand om half negen s morgens... de technische recherche al in de kar aan het onderzoek begonnen. Daaruit blijkt zonneklaar volgens Berg dat er absoluut geen sprake is van brandstichting. De brand is van binnenuit ontstaan, mogelijk door kortsluiting. Ik ben echt heel blij dat ik zo goed verzekerd ben. Het kost wel wat, maar nu ben ik ontzettend blij dat ik het gedaan heb. Al dus Arlan Berg. Ja, toch wel een heel apart verhaal. Want eh, ja, even later ging een eh, bestelbus in eh, brand op... Ja, dus en dat was wel aangestoken. Dat was wel aangestoken, maar eh, dit was wellicht kortsluiting. Maar goed, hij staat weer op de boulevard. Gelukkig. Er kan weer haringje gegeten worden. Zo is het. Nou, daar gaan we lekker van genieten, hoor. Zo dadelijk contact met Joop van Es. Gaan we in ieder geval proberen. Maar eerst deze van Mark Ronson en Bruno Mars.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 Mark, Mark Ronson hoorde je tezamen met Bruno Mars en de Uptown Funk. Ja, we proberen contact te krijgen met de Corver Sporthal. Daar is Joop Vanessa aanwezig. Vandaag het 39e schoolbasketbaltoernooi al daar aan de gang. En zo gaan we dat eh, uiteraard weer proberen. Eerst even over het eh, jubileumjaar dit jaar van eh, CFM. CFM bestaat 9 februari 25 jaar, Albert-Jan. Ja, en dat vieren we... Op 7 februari. Dus ik zou zeggen, eh, pak u vast pen en papier. Wij vieren dat namelijk op 7 februari aanstaande van 6 tot half 9 in strandtent Talassa. Ja, helemaal gezellig. En wat gaat gebeuren dan? dan hebben we een receptie met onze huisband. En uh, alle sponsoren, belangstellenden medewerkers en oud-medewerkers zijn dan natuurlijk van harte welkom. Binnenkort zal er meer eh, informatie komen via de Zandvoortse Courant. Maar ik verklap het alvast, zet u maar vast in uw agenda. 7 februari vanaf 6 uur tot half 9... met medewerking van onze huisband Ruud Jansen... Een heerlijke gezellige receptie ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. En het feest begint vrijdag al, hè? Om 4 uur. Het feest begint vrijdag al om 4 uur, want dan gaan we namelijk 25 uur lang live uitzenden. U hoort het goed. Van eh, vrijdagmiddag 4 uur tot de zaterdagmiddag 5 uur. 25 uur lang ZFM live. Nou, daarover eh, binnenkort veel meer bij ZFM. En hoe klonk het dan begin jaren 90? Nou, we laten het je horen. Serving the West Coast from the Power Tower in Bamford. The refreshing Z107. En hier is Chef Special.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 Je hoorde In Your Arms. Ja, 2 januari vond de nieuwjaarsreceptie eh, plaats... van eh, diverse verenigingen en stichtingen hier uit Zandvoort... in de haven van Zandvoort, Albert-Jan. Klopt, en er was nogal wat, eh, ja, ja, afgelopen week nogal wat discussie over ontstaan in Zandvoort. Want de grote nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort... die zoals het de meestal gaat bij dit soort e-, bijeenkomsten geanimeerd verliep en rustig voortkabbelde... werd halverwege de toehoorder wakker geschud... door een opmerking van burgemeester Niek Meijer tijdens de nieuwjaarspeech. De burgemeester had het namelijk over de Republiek Zandvoort. De aanwezigen wisten niet wat ze ervan moesten denken. Uit de zaal werd voorzichtig wat tegengas gegeven door iemand die riep... Leven de koning! Later nuanceerde Meijer zijn uitspraak. Hij wilde hiermee aangeven dat Zandvoort een, een eigenzinnig dorp is... waar de inwoners het hart op de tong hebben. Dat paste volgens hem wel bij een republiek. Het was in ieder geval positief bedoeld. En de burgemeester was zijn speech nog wel zo ingetogen begonnen. Hij had het over een zoektocht naar wie je bent... en dat je moet kunnen delen om te vermenigvuldigen. Ook moet je kunnen vergeven. Niet blijven hangen in negativisme, pas dan wordt alles beter. Daarbij verwees de burgemeester ook even naar het Chinees nieuwjaar... dat in 2015 het jaar van de geit is... en dat duidt volgens de Chinese astrologie op verantwoordelijkheid, eerlijkheid en gerechtigheid... Over de jaarwisseling was de burgemeester prima te spreken. De nieuwe vuurwerkregels waren goed nageleefd en er was weinig narigheid geweest. Ook positief klonken zijn woorden over de nieuwe zorg. Meijer zei dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid op dat gebied van de zorg zal nemen. Positieve woorden dus, zo aan het begin van het nieuwe jaar van onze burgemeester. En een eh, positieve nieuwjaarsreceptie goed bezocht daar in de haven van Zandvoort.